2 uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Iran is volgens de AIVD vrijwel zeker verantwoordelijk... voor de liquidatie van twee Nederlanders met een Iraanse achtergrond. In 2015 in Almere en in 2017 in Den Haag. De slachtoffers waren tegenstander van het regime. Eén was in Iran ter dood veroordeeld voor een aanslag... op de Islamitische Republikeinse Partij... en de ander streed voor onafhankelijkheid van West-Iran... Vanwege de liquidaties heeft de EU vandaag sancties opgelegd... aan het Iraanse ministerie van Inlichting en Veiligheid. Ook zijn de banktegoeden van twee verdachten bevroren. Minister Grapperhaus en staatssecretaris Harbers hebben tot nu toe van 15 jihadisten de Nederlandse nationaliteit ingetrokken of zijn van plan om dat te doen. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid na een bericht in NRC. Het Nederlanderschap wordt afgepakt als iemand is veroordeeld vanwege een terroristisch misdrijf... of als iemand zich in het buitenland heeft aangesloten bij een terreurorganisatie. Een Australische kleuter heeft minutenlang op het dak van een auto meegereden. De rit door de stad Perth ging onder andere over een stuk snelweg... waar 100 km per uur mag worden gereden. De moeder stopte toen ze seintjes kreeg van andere automobilisten. Ze zegt dat de vierjarige ongemerkt uit zijn gordel was gekropen... en daarna op het dak klom. Mogelijk wordt de moeder vervolgd. Vanwege het onstuimige weer sluit Rijkswaterstaat vanmiddag... de Hollandse IJsselkering bij Krepen aan den IJssel. Dat is een van de zes stormvloedkeringen. Mogelijk moeten ook de Haringvlietsluizen dicht. Dankzij de sluiting van de keringen kan het water niet verder het land instromen. In Groningen en Friesland is dijkbewaking ingesteld. Het water stijgt daar wel minder snel dan verwacht. Het weer nog, het waait dus flink. Op de Wadden is er mogelijk kort sprake van een noordwesterstorm. Later vanmiddag wat vaker zon. En vanavond neemt de wind geleidelijk af en worden ook de buien minder.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 Baby, show me. Show me. B2K. Bad boy. They call me Diddy. Yeah. Dave Mack, you got one now, baby. Don't stop, come on. I see you, Chris. You know I like it when your body goes. yeah. goes bump, bump, bump.